Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het asielzoekerscentrum in Goes is corona uitgebroken. 49 van de 320 bewoners van de noodopvanglocatie in de Zeelandhallen zijn positief. Alle bewoners zitten per direct in quarantaine en ze mogen het terrein niet meer af. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... zijn er nog geen bewoners naar een ziekenhuis overgeplaatst. Eergisteren besloten de GGD de bewoners te testen omdat een aantal van hen klachten had. Nu is een deel van de locatie speciaal ingericht voor bewoners met COVID-19. Verder is de mondkapjesplicht weer ingevoerd en moeten bewoners afstand houden van elkaar. De organisatie weet niet hoeveel bewoners gevaccineerd zijn, want dat mag niet worden bijgehouden. Er zijn nu vijf provincies die dit weekend de extra noodopvang hebben geregeld voor asielzoekers. Utrecht en Amersfoort vangen samen 100 mensen op in hotelkamers. Ook in Hengelo, in Overijssel zijn het er 100. In Middelburg in Zeeland kunnen met spoed 200 tot 250 mensen terecht in een evenementenhal. En in Emmen in Drenthe worden 150 mensen opgevangen in een voormalig hotel. Er kunnen ook extra migranten terecht in Dronten in Flevoland. Vrijdag vroeg het kabinet de provincies met spoed om extra plaatsen... omdat de opvang in Ter Apel in Groningen overvol zit. Morgen is er weer overleg tussen provincies en de betrokken bewindslieden. En Ajax heeft thuis met 5-0 van PSV gewonnen. De Amsterdammers hebben daarmee hun koppositie verstevigd. Het verschil tussen Ajax en nummer 2 PSV is na 10 eredivisie-duels 4 punten. Feyenoord heeft 6 punten minder. Maar die heeft ook een wedstrijd minder gespeeld. Feyenoord won vandaag van Cambuur met 3-2. Het weer tot slot. Vannacht neemt de bewolking toe. In het oosten wordt het een graad of drie. In het westen kan het nog wel zeven graden worden. Morgen is het overwegend bewolkt en dan trekt er een gebied met regen over van west naar oost.